Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Drie deelnemers van de Nijmeegse Vierdaagse zijn gisteren op de intensive care opgenomen... omdat ze een hitteberoerte hadden gekregen. Dat is een ernstige vorm van oververhitting bij mensen. Een van hen moest gereanimeerd worden. Inmiddels zijn de drie Vierdaagse lopers buiten levensgevaar. En ook drie anderen moesten naar het ziekenhuis vanwege een hitteberoerte. Tien jaar geleden werd de Vierdaagse na de eerste wandeldag afgelast... toen er twee doden waren gevallen door de hitte. De Franse recherche doet onderzoek naar de beveiliging tijdens de aanslag in Nice vorige week, toen een Tunesische Fransman 84 mensen doodreed op de boulevard. Minister Cazeneuve van Binnenlandse Zaken heeft opdracht gegeven voor het onderzoek, naar aanleiding van de kritiek dat de beveiliging onvoldoende was. De krant Libération schrijft dat de regering loog over de aanwezige politiemacht van die avond. In de Russische politiek is verontwaardigd gereageerd op de uitspraak van het sporttribunaal KAS. Dat besloot 68 Russische atleten te schorsen vanwege een dopingschandaal. Minister Moetko van Sport noemt de Internationale atletiekunie, die de straf oorspronkelijk oplegde, volledig corrupt. En een woordvoerder van het Kremlin noemde het onterecht dat Russische atleten collectief worden gestraft voor het gedrag van individuen. Bijna 40.000 Britten hebben een petitie getekend om Nigel Farage te vervolgen voor racisme en aanzetten tot haat. De klacht is vooral gebaseerd op de omstreden poster die de voormalig UKIP-leider gebruikte in de brexit-campagne. Daarop staat een foto van een grote groep vluchtelingen in Europa met de tekst Breekpunt, de EU heeft gefaald. De klagers vinden dat met de poster wordt geïnsinueerd dat de EU verantwoordelijk is voor de vluchtelingenstroom uit het Midden-Oosten. Het weer op de meeste plekken droog en geregeld zon. Lokaal kan er een enkele regen- of onweersbui vallen. Het is 24 graden aan zee tot 29 in het zuidoosten en oosten.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 Derde jaargang nummer 28. Het tweede uur alweer. En die, dat zit weer boordevol heerlijks. We beginnen met de Applejacks en daarna Rod Stewart. En nog een heleboel meer. De Hollies, In Excess, The Pilot, CCR, Bangles, Beatles. En ga zo maar door. past midnight. As you turn out your sidelight, you oh, something ain't right. Rod Stewart en Passion van het album Foolish Behavior uit 1980. We we begonnen met de uh, The Applejacks uit Engeland uit 1964. En het nummer heette Tell Me When. En het was een bijzondere groep, want ze leerden elkaar kennen via de uh, padvinders. <laughs> en toen maakten ze twee platen. En dat was ook niet zo bijzonder. Maar het meest bijzondere was eigenlijk de bassist. Dat was een dame, Megan Davis. Tell Me When, dat was hun eerste hit. Uh, zometeen tussen 4 en 6 geen Hans. Want hij heeft daar een zeer plausibele reden voor. Hij loopt namelijk de Vierdaagse van Nijmegen. Ik heb hem net even aan de telefoon gehad. En eh, deze dag, de Zevenheuvelendag... die heeft hij eh, met goed gevolg doorlopen. Letterlijk en figuurlijk. Hij was om half twee alweer binnen. En morgen haalt hij de Via Gladiola. niet dat hij er dan volgende week en de week daarna ook is, want dan is hij nog even met vakantie.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 Hier is Sailor met Girls, Girls, Girls. Girls, girls, girls, girls, girls, girls, girls, girls, girls, girls, girls, girls. and a little bit of moonlight for this intercontinental romance. Shy girl, sexy girl, they all like that fancy world. Champagne, a gentle song, and a slow dance. Now who makes it fun to spend your money? Who calls you honey most every day? Girls, girls, girls, girls, girls, girls. Well, they made them up in Hollywood 1976, eh, Sailor and Girls, Girls, Girls. Het volgende nummer werd geschreven door eh, eh, een zanger van de Hollies. hij had later nog wat succes bij Crosby, Stills, Nash Young. Graham Nash dus, inderdaad. Hij schreef King Midas in Reverse in 1967. could only see me, I know exactly where I am. You wouldn't want to be me. Oh, I can assure you that. I'm not the guy to run turns to dust in his hand. Nothing he can do is right. He'd even like to sleep at night. and give sorry, neem me niet kwalijk. Uit 1987 <laughs> in excess and Need You Tonight. We blijven even in de jaren 80 en dat doen we met de Pointer Sisters. Should I do it? Pointer Sisters en Should I Do It in 1981. En eh, later in dit uur hebben we nog een... Eh, een eh, pardon, neem me niet kwalijk. Een top 100 is uit 1989. Dus blijf luisteren in ieder geval. We zijn toe aan The Beatles. Weer twee tracks van het album Beatles for Sale. En deze keer Every Little Thing. and I Don't Want to Spoil the Party. is zijn The Beatles. beside her. People tell me I'm lucky. Yes, I know I'm a lucky guy. I remember the first time I was lonely without. she loves me. Yes, I know that she loves me now. There is one thing I'm sure of I will love her forever. to show. There's nothing for me here, so I will disappear. If she turns up while I'm gone, please let me know. I've had a drink or two and I don't care. There's no fun in what I do when she's not there. for her. Though tonight she's made me sad, I still love her. If I find her, I'll be glad. I still love her. I don't wanna spoil the party, so I'll go. I would hate my disappointment to show. There's nothing for me here if she turns up while I'm gone, please let me know. Though tonight she's made me sad If I find her, I'll be glad. I still love her, though I've had a drink or two and I don't care. There's no fun in what I do if she's not there. maandag, dinsdag en woensdag was er een driedelige televisieserie te zien over Silla eh, Black. En ik vond het reden genoeg om eens even weer een van haar mooie nummers te draaien. Anyone Who Had A Heart. En daarvoor natuurlijk de Beatles met twee eigen composities, Every Little Thing and I Don't Want To Spoil The Party. En dan is het nu tijd voor een LP uit 1970, Cosmos Factory, CCR, Creedence Clearwater Revival. It is Traveling Band. 737 coming out of the sky. Oh, won't you take me down to Memphis on a Hey, dat was eh, John Fogerty met zijn Creedence Clearwater Revival en Traveling Band. Eh, we gaan naar een eh, album en dat heet van het album met dezelfde naam, maar dan in het Engels. From the album with the same name van de groep Pilot uit 74. Hier is Magic. From the album with the same name. <laughs> Dit was Pilot met Magic. En dan is het waarschijnlijk geproduceerd door Hans Lok, Maar dat weet ik niet zeker. Een top 100 hit uit 1989 is aan de Bengals. Close top 100 zit uit 1989 door de Bengals Eternal Flame. En het was niet zomaar een netje dat jaar. Goed, als je Earl Bostic zegt, dan zeg je al gauw Flamingo. Maar natuurlijk heeft hij meer dan dat gedaan. Bijvoorbeeld deze instrumentale versie van Deep Purple. 60 jaar uit. Uit 1953 Earl Bostic en ehm, Deep Purple. Vier jaar later, 1957, kwamen de Ray Conniff Singers met It's Wonderful. of Singers and Wonderful uit 1957. En we blijven nog even in de jaren 50, want we gaan luisteren naar een voormalig leadzanger van The Drifters met een mooie solo-carrière, Clyde McFerrer. Hier is A Lover's Question. Does she love me with all her heart? Should I worry? when we're apart. It's a lover's question. I'd like to know. Does she need me as she pretends? Is this a game? Well, then will I win? It's a lover's question. I'd like to know. feel just what I feel, and how am I to know it's really real? Oh, tell me where the answer lies. Is it in her kiss or in her eyes? Well, it's a lover's question. I'd like to know. I'd like just what I feel? And how am I to know it's really real? Oh, tell me where the answer lies. Is it in her kiss or in her eyes? It's a lover's question. I'd like to know. I'd like I'd like to know. I het programma af met eh, The Rebels en eh, Wild Weekend. Zo, we zijn er weer doorheen. Twee uur lang Matchbox. Volgende week zijn we er weer. En we hopen dat we natuurlijk allemaal een lekker zonnig en warm weekend hebben.